uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De mensensmokkelaars die honderden vluchtelingen hebben meegestuurd met het schip Esadin hebben daar mogelijk 1 tot 2,5 miljoen euro mee verdiend. De voornamelijk Syrische vluchtelingen aan boord vertelden de Italiaanse politie... dat ze 3 tot 7.000 euro per persoon hadden betaald voor de overtocht. Het schip dreef donderdag en vrijdag stuurloos rond op de Middellandse Zee. Gisteren is het naar een Italiaanse haven gesleept. Er bleken bijna 360 vluchtelingen aan boord te zijn. De mensensmokkelaars en de bemanning waren niet meer op het schip. In de Franse havenstad Calais zijn gisteravond 200 migranten met elkaar op de vuist gegaan. Daarbij zijn zeven mensen gewond geraakt. Twee groepen migranten, Afghanen en Eritreërs, kregen ruzie in de rij bij de gaarkeuken. De migranten komen naar Calais in de hoop uiteindelijk als verstekeling via vrachtwagens of veerponten naar Groot-Brittannië te kunnen reizen. De afgelopen dagen is het erg koud geweest en volgens hulporganisaties nemen de spanningen toe vanwege de kou en de geringe kans om in deze tijd naar Groot-Brittannië te komen. Tientallen mensen in Amsterdam-West hebben vanwege een brand hun huis moeten verlaten. Na een brand op een zolder die oversloeg werden twaalf naastgelegen woningen ontruimd. De bewoners zijn opgevangen in een naastgelegen zorgcentrum. De brandweer heeft zes huizen onbewoonbaar verklaard. Hoe de brand is ontstaan is onduidelijk. In de finale van het WK darts staan morgen de komende dag geen Nederlanders. Titelverdediger Michael van Gerwen verloor zijn halve finale van de schot Gary Anderson met 6-3. En de andere Nederlander in de halve finale, Raymond van Barneveld, ging onderuit tegen de Engelsman Phil Taylor. het werd 6-2. Het weer, vanuit het noorden opklaringen. In het zuiden en oosten daalt het kwik tot rond het vriespunt en is er kans op gladheid. Elders is het iets boven nul. Overdag geregeld zon en droog. Het wordt 4 tot 7 graden.